is de Jong met het NOS-journaal. Water bij de Westhavenkade in Vlaardingen een autowrak gevonden met daarin een lichaam. Het is onduidelijk hoe en wanneer het voertuig in het water terecht is gekomen. Een schipper meldde gistermiddag dat hij in de haven vermoedelijk iets geraakt had op de bodem van de vaargeul. De hulpdiensten in Vlaardingen begonnen daarop een zoekactie waarna de auto en het lijk werden gevonden. De politie gaat vandaag op zoek naar de eigenaar van de auto. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Zwitserland zijn vijf of zes doden gevallen. Het eenmotorige toestel stortte neer ten oosten van Lausanne. Er zijn geen overlevenden. Volgens ooggetuigen vloog het vliegtuigje tweemaal over het dorp Tatros voor het in een veld neerstortte. Over de oorzaak van het ongeluk en de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Noord-Ierland heeft de politie een zware bom ontmanteld. Het explosief werd donderdag gevonden in een verlaten busje bij de grens met Ierland. Volgens de politie zou iedereen in een omtrek van 50 meter zijn gedood als de bom was ontploft. Begin deze maand werd in Noord-Ierland ook al een bom gevonden. Vermoed wordt dat katholieke extremisten erachter zitten. De recessie in Groot-Brittannië is voorbij gegaan aan de allerrijksten. Die zijn nu bijna 5% rijker dan vorig jaar. Blijkt uit een overzicht van de krant The Sunday Times. De duizend rijkste Britten hebben nu bij elkaar ruim 500 miljard euro. Een record. Op de lijst van de Sunday Times staan 77 miljardairs en dat is ook een record. De rijkste Brit is de Indiase staalmagnaat Mittal. Hij verloor in een jaar tijd meer dan een kwart van zijn vermogen, maar is toch nog altijd goed voor meer dan 15 miljard euro. De schrijfster van Harry Potter, J.K. Rowling, zag haar vermogen stijgen tot 690 miljoen euro, waarmee ze de op, de op, 100, op de 148ste plaats staat van de lijst van rijkste Britten. Het weer vannacht bewolkt met soms wat regen en minima rond 8 graden.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 Well, away. in the lane I'm out there. Body cool when it was with it here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show no matter where I go. singing Wello from Wello. It's me and you, a oh, about There's something evolving. Waited outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher.